met het NOS-journaal. Het uitdelen van hulpgoederen in het zuiden van Gaza is uitgelopen op een chaos. Op sociale media is te zien hoe een menigte van duizenden mensen in de buurt van de stad Rafa op een distributiecentrum afkomt. Ook zijn er schoten te horen. De hulporganisatie die de spullen uitdeelt zegt dat het team zich moest terugtrekken omdat de menigte te groot was. Journalisten in de omgeving melden dat er vanuit helikopters op de mensenmassa is geschoten... en dat er ook schoten vanuit tanks en machinegeweren te horen waren. Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend. De man die gisteren inreed op een groep mensen in Liverpool... reed mogelijk achter een ambulance aan, denkt de politie. De straat waar het incident plaatsvond was tijdelijk vrijgemaakt voor een ambulance. Veel mensen waren op straat om het kampioenschap van voetbalclub Liverpool te vieren. 50 mensen moesten naar het ziekenhuis. Elf van hen worden daar nog steeds behandeld. Tienduizenden mensen betuigen online hun steun aan Freek... van het zangduo Suzanne Freek. Vanmiddag werd bekend dat hij uitgezaaide longkanker heeft en niet kan genezen. Ook artiesten leven mee. Ilse de Lange noemt het verschrikkelijk... en Guus Meeuwis zegt het nauwelijks te kunnen geloven. Vanwege de ziekte stoppen Suzanne en Freek per direct met optreden. De Tweede Kamer steunt een voorstel van GroenLinks-PVDA om het aantal wegwerpboeken op scholen drastisch te verminderen. Volgens de partij gaat het om boeken die gebruikt kunnen worden voor aantekeningen bij digitale lesstof. Miljoenen boeken zouden na het schooljaar de oud-papierbak ingaan. De Kamer wil in gesprek met de educatieve uitgeverijen over een duurzame oplossing. De vorige onderwijsminister liet al onderzoeken of het milieuvriendelijker kan, maar dat onderzoek is nog niet klaar. Het weer, het regent. Pas vannacht wordt het minder nat, maar buien blijven mogelijk en het waait flink. Morgen eerst bewolkt, ook met buien. In de middag droger en wat zon. Het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Inmiddels worden de meeste files korter, maar nog steeds is het drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Zo staat er nog een file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar is de weg nu net weer vrij bij Blaricum na een ongeluk. Je hebt hier nog een kwartier vertraging. Op de A9 van Diemen naar Amstelveen zo'n 10 minuten vertraging voorbij Amsterdam-Gaasperdam.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 liever gezegd. Welkom terug bij ZFM Jazz, het wekelijkse jazzprogramma. Op de zondagochtend live gepresenteerd vanuit de studio in Zandvoort. Vandaag eh, door ondergetekende Edward Rauhorst, Mr. Brightside. Welcome back, zo eh, was ook de titel van onze openingssong. Met eh, Chad Baker op de trompet en de Duitse Wolfgang Lackerschmidt op vibrafoon. Opgenomen in 1987, een jaar voor de tragische dood van Chad Baker op meen 13 mei 1988 in Amsterdam. Met de trompetist in uh, eh, relaxte topvorm. Hij had het eh, zo te horen op het beste naar zijn zin. En hopelijk eh, hebben jullie dat ook de komende twee uur. Ik serveer je weer een lekkere mix van oud en nieuw, jong en gelouterd. Voor een ieder van 6 tot 109 op 106.9 FM. Schatprichtig aan de grote jazz-trompetisten eh, zoals die Baker, Clifford Brown, Dizzy Gillespie. Lee Morgan is een eh, trompetist uit Detroit die uh, langzaamaan naam begint te maken. Anthony Stanko. Hij bracht vorig jaar een album uit onder de bezielende begeleiding van zijn mentor, de welbekende bassist Roger Whittaker. Met een mix van originals en covers van jazz standards. Zoals het nummertje Ask Me Now, oorspronkelijk van Thelonious Monk. Anthony Stenko op trompet. een album Stenkos Time uit 2024 eh, met daarop onder meer Rodney Whittaker op bas... Joe Farnsworth op drums en Randy Napoleon op gitaar. Ik had het net al even over de, eh, iconen op de trompet, zoals Lee Morgan... Um, daar heb ik een nummertje van. Van zijn album Expo Bident. Expo Bident. Wat zoiets betekent als eh, geweldig, eh, excellent, wonderful. Ehm, dat is een album dat eh, <clears throat> uit werd gebracht of <clears throat> dat werd gemaakt voordat die Lee Morgan grote faam ging maken op het Blue Note label. Dit is op het VJ label ehm, met Art, Art Blakey de drummer als sideman. Ehm, verder ook nog eh, Clifford Jordan, eh, Art Davis en Eddie Higgins. Ehm, het nummertje Triple Track. ZFM Jazz. Like play a peace title. Oh Lord, don't let them drop that atomic bomb on me. special warm welcome to our listeners across the globe, in particular our fans in the democratic and sovereign island of Taiwan. Oh Lord, don't let them drop that atomic bomb on me. Op vocalen Charles Mingus, letterlijk en figuurlijk een hele grote bassist. Maar het bijzondere is op dit album Oh Yeah... dat hij alleen maar piano speelt en zingt. Hij laat het baswerk over aan Doug Watkins... En het eh, saxofoonwerk eh, hoorde je, daar hoorde je eh, Booker Irvin van het bijzondere album Oh Yeah uit 1962 op het Atlantic label dat meer bekend is vanwege de soul muziek, maar ook een jazz tak had in de jaren 50, 60. Um, komen we bij een, een nieuw album, een nieuw release. Uh, nou ga je eens maar eens eh, lekker luisteren. New release. saxofonist Randall Despomier werd geboren en getogen in de buurt van Nola, New Orleans. En speelde eh, uh, vervuldig in de, de fanfare tijdens de Mardi Gras parades sinds zijn jeugd. En eh, op South, het album South, keert hij terug naar die zuidelijke roots. Eh, hij herinterpreteert songs van bijvoorbeeld Professor Longhair en Alan Toussaint, Sidney Bechet, maar toont ook zijn eigen lyrische compositionele vaardigheden. Het is echt een heel lekker plaatje. dus dat eh, South van die Randall Despomier. En het nummertje wat je net hoorde heette Dying to Live. Oorspronkelijk van eh, Edgar Winter, de broer van Johnny Winter, de bluesgitarist. Komen we aan bij een favoriet onderdeel van ZFM Jazz. ZFM Jazz Top 2025 Cover Up, open openbaring. De wegen van de Duitse cellist Jurk Brinkman en de Nederlandse trompetist Erik Vloeimans hebben elkaar al vaker gekruist. En onlangs kwamen ze opnieuw bij elkaar om eh, fraaie interpretaties te geven van muziek van Ennio Morricone en eh, Charles Aznavour. Met daarbij ook nog eh, enkele eigen composities ehm, op het album Vivre geheten. Um, ja, hun klanken van die eh, cello en de trompet smelten uh, ja, fantastisch samen in het welbekende Yesterday When I Was Young, Hier Encore. Van die Charles Aznavour, te vinden op plek 999 in onze onvolprezen ZFM Jazz. Top 2025 cover-up. De enige hitparade die tot stand komt. Via alcoholritmes en kunstzinnige intelligentie. Nog meer nieuwe releases. New release. saxofonist Willie Morris. Eh, van zijn eh, net uitgekomen album Unbound Inner... op het Positone label, dat mainstream jazz label... met ehm, onder meer John Davis op piano... Boris Kosloff op bas en uh, Rudy Royston op drums. Het nummertje, een oude standard... The Folks Who Live Down the Hill... van die tenorsaxofonist, aanstomend talent Willie Morris keren we terug bij eh, Chad Baker, waarmee ik de uitzending begon. In 1985 reed die Baker op één dag heen en terug eh, van Luik naar Loenen aan de Vecht... om mee te spelen in een opname van het eh, Amstel Octet. Octet pardon. Een formatie die met vijf blazers Edu Nink Blond op trompet, Blok... Edu Nink Blok op trompet. Eh, Evert Hekkema op eh, bariton hoorn. Eh, Kees van Dier op altsax. Dick de Graaf op tenorsax. Jan Vennik op baritonsax. En een ritmegroep bestaande uit Ben van den Brink op piano. Hein van der Geen op bas. Eh, en John Engels natuurlijk op drums eh, veelal eh, uitgearrangeerde bebop-composities speelde. En waarom kwam die beker zo snel? De link was zijn vriendschap met de excentrieke Hekema. Uh, eh, die sessie die leverde allerlei eh, songs op, ook allerlei alternatieve tracks. En daarvan uh, hoor je, moet ik even kijken hoe dat nummer ook alweer heet. Oh ja, Terkivization van het album Hazy Hugs van het Amstel Octet met Chad Baker. Swingende Boel bij het eh, Amstel Octet featuring Chad Baker. Chergivization, eh, oorspronkelijk nummer van Gene Perla. En dat was een bassist in de band van eh, Elvin Jones. Van het historische album Hazy Hugs uit de 1985. Gaan we nog even terug ook naar een andere icoon die we eerder draaiden in het programma. Charles Mingus, de bassist. Um, ja, dat is, eh, komt van het album, eh, zijn eerste album voor het grote Columbia-label. Eh, en dat heette, dan moet ik even kijken, Aum. Oh ja, Aum. uit 1959. Met het geweldige nummer Boogie Stop Shuffle. Charles Mingus en zijn band. Jazz. But if you ever been down New Orleans, you can understand just what I mean. All week long, it's quiet as a mouse, but on Saturday night, they go from house to house. Don't have to pay the usual admission if you're a cook or a waiter or a good musician. If you happen to be running by, drop in at the Saturday night fish fry. It was rocking. it was rocking. You never seen such scuffling and shuffling till the break of dawn. It was rockin', it was rockin'. You never seen such scuffling and shuffling till the break of dawn. Now my buddy and me was on the main stem fooling around, just me and him. We decided we could use a little something to eat, so we went to a house on Rampart Street. We knocked on the door and it opened with ease, and a cute little miss said, Come in, please, before we could even bat an eye. We were right in the middle of a big fish fry. It was rocking. It was rocking. You never seen such something and jump till the break of dawn. It was rocking. It was rocking. You never seen such jumping and shoving till the break of dawn. Now the folks were having the time of their life, and Sam was driving Jimmy's wife. And over in the corner was a beat up grand being played by a big fat piano man. Some of the chicks wore expensive frocks, some of them had on Bobby socks. But everybody was nice and high at this particular Saturday night fish fry. It was rockin', it was rockin'. You never seen such guffin' and shovin' till the break of dawn. It was rockin', it was rockin'. You never seen such guffin' and shovin' till the break of dawn. Now me and my buddy, we fell right in and we hollered, let the joy begin. We figured this would be a good place to play cause the party was already underway. All of a sudden my lights went low and everybody headed straight for the front door. Well, I was so scared I didn't know where to go, so I stood right there and fell on the floor. It was rocking. It was rocking. You never see such scuffing and shuffling till the break of dawn. It was rocking. It was rocking. You never seen such scuffling and shuffling till the break of dawn. Now the women were screaming and jumping and yelling. My bottles were flying, the fish was smelling, and up above all the noise they made, somebody hollered, "You better get out of here! This is a raid." Well, I didn't know we were breaking the law, and someone reached over and punched me on the jaw. Had us roped up from front to back, and they were putting us in the wagon like potato sacks. It was rocking, it was rocking. You never seen such scuffling and shuffling till the break of dawn. It was rocking. It was rocking. You never seen such jumping and jumping till the break of dawn. I knew I could get away if I had a chance, but I was shaking like I had the same fight as Dan. Tried to crawl under the bathtub, but a policeman said, Where you going there, bub? Now they got us out of there like a house of fire, put us all in that black mariah. They might have missed a pitiful few, but they got pulled me, and Annie too. It was rockin', it was rockin' started scuffling and jumping till the break of dawn. It was rocking. it was rocking. You never seen such scuffling and shuffling till the break of dawn. Well, they took us to jail in a day's condition. They booked each one of us on suspicion. The man went down and went my bail and got me out of that rotten jail. Now, if you ever want to get a fish in your eye, just mention a Saturday night fish fry. I don't care how many fish in the sea, but don't ever mention a fish to me. It was rocking. It was rocking. You never seen such guffin' and shuffin' till the break of dawn. It was rockin', It was rockin' shuffling and shuffling till the break of dawn. It was rocking, it was rocking. You never seen such shuffling and shuffling till the break of dawn. It was rocking, it was rocking. You never seen such shuffling and shuffling till the break of dawn. they can do with taters and grits. Standing up each time you get hit. Jazz, jazz, jazz. Nothing but soul. ZFM Jazz. Pony Point Dexter was there. Amerikaanse saxofonist die altijd in de schaduw stond... van de echte grote namen zoals Charlie Parker, Dexter Gordon, Johnny Griffin. Met al die mannen speelde hij eh, ooit samen. En in de begin jaren 60 was hij ook de begeleider... bij het fameuze vocale trio Lambert, Hendricks en Ross. Alvorens hij naar eh, Europa verkaste... waar hij woonde in Spanje en Duitsland. En in 1967 eh, samen optrad met die Anita Ross... in Frankfurt, ondersteund door een Duitse band... Eh, van het eh, album. Ja, het is gewoon een live album. Annie Ross en Pony Poindexter with the Berlin All Stars live at Frankfurt. En je hoorde het welbekende nummertje van Louis Jordan. Saturday Night Fish Fry. Eh, we zitten tegen het einde van het eerste uur. Ga niet weg. Misschien moet je even een broodje pakken wat eten. maar tweede uur gaan we vrolijk verder. Ehm Collega Auko had met Pasen, afgelopen Pasen een special over de kip en het ei... en wat uh, dies meer zei. De volgende song die eh, ontbrak nog. Eh, nogmaals, Charles Mingus op uh, vocale. Eat that chicken. Oh Lord, I, I wanna eat, it.